7 uur. Gert Kluk met het NOS-journaal. En Nijmegen werd stilgelegd. In Zuid-Holland zit op meer plaatsen dan gedacht de chemische stof Genix in het kraanwater. Dat schrijft het AD. De krant heeft drinkwater op verschillende plekken in Zuid-Holland laten onderzoeken... op de stof die chemiebedrijf Chemours loost. In Dordrecht, Rotterdam, Gouda, Goeree, Spijkenisse en Alblasserdam... zitten kleine concentraties Genix in het water... Het drinkwater vormt volgens deskundigen nog geen gevaar voor de gezondheid. Maar minister Schultz wil extra onderzoek door het RIVM. De Cubaanse president Raúl Castro heeft voor het eerst publiekelijk gereageerd op het strengere beleid dat Donald Trump heeft aangekondigd tegenover Cuba. Trump zei vorige maand dat hij de regels voor reizigers meer wil gaan controleren en handel met de Cubaanse strijdkrachten wil verbieden. Daarnaast uit hij zijn zorg over de schending van mensenrechten van politieke tegenstanders van het bewind. Castro is ervan overtuigd dat de pogingen om de revolutie te vernietigen van Trump zullen mislukken. Hij noemde de woorden van de Amerikaanse president oud en vijandig en stelde dat Trump heeft teruggegrepen op een confrontatie die 55 jaar heeft gefaald. Op Hawaii woedt een grote brand in een wolkenkrabber in de hoofdstad Honolulu. Het vuur is uitgebroken op de 26e verdieping van het gebouw van 36 verdiepingen. Er zijn zeker drie doden. Er slaan vlammen uit verschillende appartementen naar buiten. Sommige mensen zouden zijn ingesloten. Vorige maand kwam, kwamen in Londen zeker 80 mensen om het leven bij een brand in de Grenfell Tower. Het weer, overdag wolkenvelden en vooral in het noorden en midden van het land wat regen.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 Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Que maldita mala suerte la mía que aquel día cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira, que maldita mala suerte la mía que aquel día tengo porque nera tengo el alma.